Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn minder gelukkig op ons werk. Nu na corona alles weer open is en we dus ook weer naar ons werk mogen... is de werk-privé-balans behoorlijk verslechterd, zeggen economen van ABN AMRO. De uitbreken van een pandemie is natuurlijk iets negatiefs... maar tegelijkertijd zag je bepaalde positieve bijeffecten. Dat was bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en privé. En tegelijkertijd zie je dan met het herstel in 2021... dat het moeilijk is gebleken om die voordelen helemaal vast te houden. En daarbovenop komen ook nog de personeelstekorten. Dat zorgt allemaal voor behoorlijk wat druk op de werkvloer. Bazen zouden beter op hun personeel moeten letten, zegt ABN. En doe je dat niet, dan heb je een groter probleem. Je werknemers kunnen door alle druk in een burn-out terechtkomen en uitvallen. In Rotterdam is vannacht een huis beschoten. Er hing volgens de politie ook een mogelijk explosief aan de deur, maar dat ging niet af. De explosieve opruimingsdienst is druk bezig en voor de zekerheid zijn huizen in de buurt ontruimd. Alle bewoners zijn naar een opvangplek gebracht. Het is toevallig dat ik even vuilnis weg ging gooien, dat ik het zag, zou ik maar zeggen. Maar dan schrik je wel dat je zegt, oh mijn god, wat is er nou weer aan de hand, hè? In drie weken tijd zijn in en rond Rotterdam 14 huizen beschoten, meldt Rijnmond. De politie zegt tegen de regionale omroep dat het erop lijkt dat sommige van die beschietingen met elkaar te maken hebben. En flink weten voor zo'n 750 treinreizigers. Die zaten gisteravond urenlang vast in een talies net buiten een station in Parijs. Door een technische storing stond de trein vier uur stil... en omdat ook de airco het niet deed, werd het al goud bloedheet in de coupés. Deze man tikte in paniek een raampje kapot om een beetje frisse lucht te krijgen. In een andere video is te zien hoe mensen vanaf het perron flesjes water door een kapot raampje naar binnen gooien. Uiteindelijk zijn alle passagiers geëvacueerd. Waarom het zo lang duurde is niet duidelijk. En het weer nog. Het wordt minder warm dan gisteren... maar vooral in het noorden en oosten toch weer zonnig en boven de 30 graden. In de rest van het land zijn er meer wolken en is het wat koeler. Later in de middag zijn er ook regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. De vertraging is daar een kwartier.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 three years like I did I can never see us ending like this you know, Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened to me But after this episode I know see You can never tell the next day life could be Do you know what it feels like?